Lot met het NOS Journaal. De Rotterdamse politiechef noemt de railschoppers die gisteravond in Rotterdam... gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie criminelen... die maar één doel hadden, namelijk het belagen van de politie. Volgens Westerbeke hebben agenten echt in het nauw gezeten. Hij stelt dat er heel wat moet gebeuren voordat een politieman zijn wapen trekt... of laat staan dat hij gericht schiet. De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar de situatie. Bij de rellen gisteravond in het centrum van Rotterdam... zijn twee mensen gewond geraakt door een kogel. Volgens de politie allebei relschoppers. Tot nu toe zijn 51 mensen opgepakt. In Wenen zijn rond de 35.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe coronamaatregelen. Aankomende maandag gaat Oostenrijk voor de vierde keer in lockdown. Ook zit er een vaccinatieplicht aan te komen en gaat de 2G-regel gelden. Waardoor veel mensen die niet gevaccineerd zijn zich ook na de lockdown minder vrij kunnen bewegen. De rechtse politieke partij FPE had opgeroepen om te demonstreren. Er is een aantal mensen gearresteerd voor het gooien van flessen naar de politie. Op Aruba is oud-minister van Justitie Rudy Kroes overleden. Hij was tussen 2001 en 2009 minister. Rudy was de broer van oud-politicus Betico Kroes, die Aruba de status aparte bezorgde. Ook Rudy was voor onafhankelijkheid. Hij werd op Aruba vooral populair door zijn ferme standpunten tegen Nederland. Hij lag regelmatig overhoop met de regering Balkenende. Kroes bleef tot aan zijn dood een belangrijk adviseur van de Arubaanse regering. Hij was 74 jaar. Een man heeft een Bali-medewerker van een politiebureau in Amsterdam aangevallen met een mes. De vrouw achter de balie van het bureau in het centrum raakte licht gewond. De verdachte is een man van 26 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is meteen aangehouden. Het weer, het is regenachtig. De minima liggen rond de 10 graden. Morgenochtend nog kans op een enkele bui. Vanuit het noordwesten ruimte voor wat zon. Morgenochtend is het nog een graad of 10. In de loop van de middag koelt het verder af. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Fasten your seatbelts.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 Radio. Global House Vibe. DJ Malzo. heartbeat of, of my music became the bass line and the drums. And then I got more into jazz, Marvin Gaye, Earth, Wind & Fire, the emotions, all those things. that you just push play and record. My grandmother taught me how to use it. She brought us she brought us a, a piano and I wrote my first song and it says with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Here we go. Intense Radio.